Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Kroegen mogen met coronapolsbandjes werken. Dat heeft demissionair minister Grapperhaus laten weten. Zo'n bandje kan je krijgen wanneer je jouw QR-code hebt laten scannen... en daarmee kan je vervolgens sneller een andere kroeg binnen. In het Brabantse Oosterhout gebruiken ze de bandjes afgelopen weekend al... en dat beviel hartstikke goed, zegt de burgemeester. Omdat je gewoon merkte dat je wat meer van de druk van het uitgaanspubliek af kon halen. Het is namelijk zo, ze komen allemaal eens een beetje tegelijk binnen... omdat ze weten dat het om 12 uur eh, afgelopen is. Dan krijg je rijen. En eh, door eh, wat eerder te beginnen om te scannen... kun je de druk in ieder geval bij de deuren van de horecagelegenheden weghalen... en dat wat beter organiseren. Er zitten wel wat voorwaarden aan de polsbandjes. Zo mogen ze niet door te geven zijn... en mag het bandje maximaal één dag geldig zijn. Vandaag geen nieuws meer van het kabinetsformatiefront. D66 is nog aan het overleggen met de eigen partij. Morgen zeggen ze wel met een verklaring te komen. In Rotterdam is vanmiddag op straat een jongen van 14 gestoken. Het gebeurde bij een school. De jongen is gewond naar binnen gegaan en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet duidelijk. Een jongen van 15 is thuis opgepakt. Bij de Olympische Spelen deze winter in Peking zijn alleen maar Chinese supporters welkom. Ook voor sporters gelden vanwege corona nog altijd strenge regels. Niet volledig gevaccineerde sporters moeten drie weken in quarantaine. En alle atleten moeten tijdens het toernooi in hun bubbel blijven. De winterspelen beginnen op 4 februari. Liefhebbers van speciaal bier moeten even opletten, want de Belgische brouwerij Westmalle heeft jullie hulp nodig. De abdij wil weten hoeveel verschillende soorten Westmalle glazen er bestaan. Het bier wordt al bijna 200 jaar gebrouwen en de monniken zijn vergeten op te schrijven hoeveel glazen ze hebben laten maken in die tijd. Mocht jij er eentje in je keukenkastje hebben staan, stuur dan een foto op naar de brouwerij.